Nitski met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil niet dat Nederland akkoord gaat met tegen internetpiraterij. Ook niet als het Europees Hof van Justitie het verdrag goedkeurt. ACTA moet auteursrechten op internet beschermen. Tegenstanders vrezen voor de internetvrijheid en denken dat downloaders worden aangepakt. Bij een oefening in Duitsland is een Nederlandse marinier van 21 omgekomen. Hij zat in een landrover die omsloeg. Hij is nog naar een ziekenhuis gebracht. Daar werd geconstateerd dat hij was overleden. Een tweede marinier die ook naar het ziekenhuis moest is buiten levensgevaar. De compagnie waar de mariniers deel van uitmaakten deed vanmiddag mee aan schietoefeningen in de buurt van Neurenberg. Op het moment dat de landrover omsloeg werd er niet geschoten. De familie van de betrokken mariniers is ingelicht. De koersval van Facebook lijkt nog steeds niet gestopt. Op de beurs in New York verloor het aandeel in een handelssessie bijna 9%. En daarmee betalen beleggers voor het eerst minder dan 30 dollar voor een aandeel Facebook. Dat is bijna een kwart minder dan de prijs waarvoor het aandeel anderhalve week geleden naar de beurs ging. Beleggers die speculeren op een daling van het aandeel waren vandaag in de meerderheid. Op het tennistoernooi van Roland Garros is Serena Williams in de eerste ronde uitgeschakeld. De Amerikaanse tennister, die als vijfde was geplaatst, verloor in drie sets van Virginie Razano uit Frankrijk. Het is voor het eerst in de carrière van Serena Williams dat ze in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi is uitgeschakeld. Razano speelt in de tweede ronde tegen de Nederlandse Aranska Rus, die de Amerikaanse Jamie Hampton uitschakelde.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 We do welcome you to the Green Mill where your dollar buys you more. We do hope that you have a excellent and groovy time hanging out with us this evening. spread down, down. Everybody sing along now. same 准备，准备。 Welkom terug in de tweede uur van CFM Jazz. We hebben geluisterd naar uh, Kurt Elling eh, van een album dat heet Live. Eh, het is opgenomen in Chicago. het eerste nummer hebben we daarvan gedraaid, het heet Downtown. Kurt Elling speelt op zaterdag op het Sea Jazz Festival. We gaan verder met een, met een nog onbekende zanger. Hij heet Michael Kiwanuka. Hij heeft een eh, debuutalbum uitgebracht in 2012 en het heet Tell Me A Tale. Sorry, het heet Home Again en het nummer wat we gaan draaien heet Tell Me A Tale. dusty just descend. geluisterd naar Amos Lee met Here I Go Again. Amos Lee treedt op op zondag op Noord Jazz. Ehm, hij heeft een stijl die, eh, heel, waar heel veel verschillende dingen in terug te vinden zijn. Niet alleen jazz, maar ook country, folk. Eh, het maakt hem wat een hele aparte zanger met een fantastische stem. Ik heb hem een aantal jaren geleden eh, op het Jazz gehoord toen hij daar voor het eerst optrad in een van de kelders van Den Haag. En ehm, ja, ik was meteen weg van zijn stem. Absoluut een aanrader als je daar, eh, daar naartoe gaat. Ehm, de volgende artiest die we gaan draaien is Hugh Laurie. Wie is Hugh Laurie? Hugh Laurie is eigenlijk een acteur. Maar een acteur die ook fantastisch kan zingen en muziek kan maken. Hij heeft een bluesalbum uitgebracht. Dat heet ehm, Let Him Talk. En het nummer wat we gaan draaien is After You Have Gone. heeft geluisterd naar You Laurie met St. James Infirmary. Het volgende eh, nummer wat ik ga draaien is van Esperanza Spalding van het album Radio Music Society. Eh, Esperanza Spalding heeft in 2011 een eh, Grammy gewonnen voor de beste nieuwkomer. Ze is zangeres, ze speelt ook de bas, de bas. En nou, luistert u zelf maar, ook een fantastische stem. We gaan het nummer draaien, dat heet Cinnamon Tree. to see who you are, little heeft geluisterd naar Esperanza Spalding met het nummer Black Gold. Het volgende nummer wat we gaan draaien speelt, eh, die groep speelt ook op zaterdag, net zoals Esperanza Spalding. Eh, de groep die, ehm, die nu eh, in de cd-speler ligt heet Forplay. Het album heet Let's Touch the Sky van 2011. Ik het nummer draaien Love TKO met een gastoptreden van... Ehm, Ruben Stoddard, dat is de American Idols winnaar van 2010. time again. This time I'm gonna win. But I Said I think I better let it go, yeah. Let it go, baby. Looks like another love TKO, yeah. Trying to take control of love, love to control me. Cause you lose all false sense of time and have a change of mind. Taking the bumps of a two-time loser. See, I try to hold on, my faith is gone. It's just another sad song. I think I better let it go, baby. Oh, it's like another love yeah, yeah. One more time now. Said I think I better let it go like another love TKO. geluisterd naar Foreplay met Let's Touch the Sky album en nummer Love TKO. Zij spelen op zaterdag op Noordje Jazz. Volgende nummer wat we gaan draaien is van ehm, een album dat heet 90 Miles. Eh, en dat album is gemaakt door Christian Scott samen met Stephen Harris en David Sanchez. Christian Scott speelt op Noordje Jazz op zaterdag ehm, met een quintet, dus niet met degene van dit album. Hij is een fantastische trompetist. Mocht u in de buurt zijn, ga hem absoluut zien, want het is de moeite waard. Thank you. heeft geluisterd naar Christian Scott op 19 Miles met het nummer Etcha. We gaan verder met uh, eh, Samia Hel. Uh, eh, Samia Hel heeft een, eh, een, een, in 2007 al een fantastisch album uitgebracht. Dat heet Jazz Side of the Moon. Dat is gebaseerd op het album van Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Ik hoor u denken, Pink Floyd, dat is toch pop? Ja, dat is eigenlijk psychedelische rock. Um, en dat is door Samuel uh, eh, en, eh, voorzien van een, eh, van een versie. Hij doet dit samen met onder andere Arie Heunig. En u gaat luisteren naar het nummer Money. geluisterd naar Sam met het nummer Money. Sam op org, eh, org, orgel. Um, speelt op vrijdag op North Jazz. We gaan verder met het VJ Iver Trio. Het album heet Accelerando. Het nummer wat we gaan draaien is eh, nummer Lude. VJ Ivory Trio ben ik verder gegaan met de Britse zangeres Rumor. Van het album Seasons of My Soul heb ik gedraaid het nummer Am I Forgiven. Rumor speelt op zondag. En dan gaan we tot slot verder met eh, eh, Melody Cardot. Melody Cardot speelt eh, dit jaar op vrijdag op North Sea Jazz. Een fantastische jazzzangeres, dus absoluut de moeite waard. Het nummer wat we gaan draaien is, heet Mira. Het is opgenomen live in Engeland begin mei van dit jaar. Eh, en naar alle waarschijnlijkheid volgens de geruchten op internet maakt het deel uit van haar nieuwe album wat op het ogenblik eh, op het punt staat uit te komen.